Eén ding is duidelijk, de partijen in de raad zijn het niet met elkaar eens. Luister bijvoorbeeld naar deze botsing tussen de fractievoorzitters van JA21 en DENK. Ja, derde en laatste van mijn kant, want hier komt JA21 geen debat houden. Hij komt hier een oordeel vellen. Ach joh, weet u voorzitter. Ik heb helemaal geen zin in hem op dit moment. Ik heb hem gisteravond bij Nieuwsuur gezien. Het is echt beschamend. Mevrouw Nadief. Allereerst dat oordeel over Denks optreden bij Nieuwsuur. Ik vind het echt belachelijk hoe jaar 21 dat zojuist eh, heeft benoemd. Maar goed. De heer Kruiger eh, loopt nu weg. Ik verzoek hem eh, om weer terug te lopen. sinds de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv is het onrustig in Amsterdam. Gisteren werd er in Amsterdam-West nog een tram bekogeld en in brand gestoken. Ook werden er anti-Joodse dingen geroepen. In het zuiden van China is een automobilist ingereden op een groep hardlopers. 35 mensen hebben het niet overleefd, 43 anderen raakten gewond. De bestuurder van 62 is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij met opzet op de mensen inreed of dat het een ongeluk was. Het kabinet heeft een nieuwe staatssecretaris van Financiën gevonden. Het wordt Tjebbe van Oostenbruggen van NSC. Hij volgt Volkert Itzinga op, die vorige week opstapte na gedoe over zijn zakelijke investeringen. Van Oostenbruggen was hiervoor Kamerlid voor NSC en was ondernemer voordat hij de politiek inging. En de restauratie van de nachtwacht kan er nu echt beginnen. De afgelopen vijf jaar liet het Rijksmuseum onderzoek doen naar hoe het wereldberoemde schilderij van Rembrandt van Rijn opgeknapt gaat worden. Er moet veel aan gebeuren. De nachtwacht is bijna 400 jaar oud, heeft kleine beschadigingen en is verkleurd. Het weer, een mix van zon en wolken, met vanmiddag op meer plekken zon. Het is een graad of 10. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog een enkele file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 7 kilometer.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 in de kou te laten staan Ik brak mijn been op vele plaatsen Want ik vergat de laatste tree Maar ik had mijn nek wel kunnen breken Dus het viel eigenlijk best wel mee Ik zeg het tot Maar ze komt elke keer weer bij me terug. Dus het valt eigenlijk best wel mee. It takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sin. the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me.